Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Canada zijn 15 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een vrachtwagen en een bus. Volgens de politie zijn de slachtoffers oudere mensen die in de bus op weg waren naar een casino. Het ongeluk gebeurde op een kruising bij het dorp Carberry in Centraal Canada. De chauffeurs van beide voertuigen hebben het ongeluk overleefd en liggen in het ziekenhuis. Van de 25 casinogangers in de bus zijn er 15 omgekomen. De andere 10 zijn met diverse verwondingen naar ziekenhuizen gebracht. Griekenland heeft negen mensen aangehouden vanwege de bootramp bij het schiereiland Peloponnesos. Het gaat om Egyptenaren die zelf ook op de boot zaten. Ze worden onder meer beschuldigd van mensensmokkel. De boot met migranten zonk begin deze week. Er zijn 78 lichamen geborgen, maar waarschijnlijk zijn er honderden doden gevallen. Het wrak is nog niet gevonden. De Griekse kustwacht heeft 104 mensen gered, onder wie de negen arrestanten. Inmiddels is gebleken dat de boot in Egypte was vertrokken en in het oosten van van Libië veel migranten aan boord nam. Een breed verbond van politieke partijen en maatschappelijke organisaties... heeft zich in een manifest uitgesproken tegen agressie en geweld. Het is een initiatief van D66 dat wordt gesteund door de andere regeringspartijen... een groot deel van de oppositie en door organisaties van politiemensen... journalisten, leraren, juristen en zorgmedewerkers. Ze constateren dat er steeds meer haat en agressie is... tegen mensen die zich juist inzetten voor de samenleving. Ze vinden dat het makkelijker moet worden om incidenten te melden en pleiten verder voor meer weerbaarheidstrainingen en hulp bij het doen van aangifte. Het weer. De nacht verloopt helder met minima tussen de 10 en 15 graden. Daarna opnieuw een zonovergoten dag. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 in Brabant. Ook in het weekend veel zon. Zondag kan het lokaal weer tropisch warm worden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de nacht. Sensation, sentimental confusion. Used to say I like Chopin. Love me now and again. Whoa, rainy days never say goodbye to desire when we are.